Levi van Eck met het NOS-journaal. De directeur van de MIVD staat achter zijn besluit... om de opgepakte Russische hackers niet te arresteren... maar zo snel mogelijk het land uit te zetten. De beslissing riep veel vragen op... maar volgens generaal Eigelsheim hoort dit bij de manier waarop dit soort operaties gaan. In Nieuwsuur zegt hij dat hij de hack op de OPCW niet wilde laten gebeuren... en dat de prioriteit was om de operatie te verstoren... Ondertussen willen de coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie... dat het geplande bezoek van de Kamercommissie Buitenlandse Zaken... in oktober naar Rusland niet doorgaat. De partijen vinden het nu een verkeerd moment. Bij de landelijke Sinterklaasintocht in Zaanstad... doen wel degelijk volledig Zwarte Pieten mee. Dat bevestigt een woordvoerder van de NTR, de organisatie achter de intocht. Woensdag kwam de NTR met een verklaring dat er bij de intocht... alleen roetveegpieten zouden zijn... Maar nu zegt een woordvoerder dat Pieten die heel vaak door de schoorsteen gaan... heel veel roet op hun gezicht hebben... en dat ze daardoor behoorlijk zwart tot helemaal zwart kunnen zijn. De NTR benadrukt dat de Pieten niet meer het traditionele uiterlijk hebben... met kroeshaar, dikke rode lippen en oorringen. De benoeming van Brett Kavanaugh als rechter in het Amerikaanse Hoge Rechtshof... is een stap dichterbij gekomen. Het extra FBI-onderzoek naar mogelijk seksueel wangedrag in zijn jeugd heeft volgens republikeinse senatoren niets belastends opgeleverd. Twee van de drie republikeinen die nog twijfelden... zouden nu bereid zijn voor Kavanaugh te stemmen. En daardoor zou er een meerderheid zijn in de Senaat... die waarschijnlijk zaterdag stemt over zijn kandidatuur. Enkele honderden fans hebben afgelopen avond op emotionele wijze afscheid genomen van de overleden zanger Koos Alberts. In Leusden bij Amersfoort konden ze langs de kist lopen, terwijl er nummers van de zanger werden gedraaid. Koos Alberts overleed vorige week op 71-jarige leeftijd. De komende dag wordt hij in besloten kring gecremeerd. Het weer vannacht opklaringen. De temperatuur daalt tot een graad of 9.